De besprekingen tussen de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten duren al sinds gisterochtend. De partijen hadden zich, hadden zich tot gisteren gegeven om de verkennende gesprekken af te ronden. Als er voldoende vertrouwen is, kan de komende tijd worden onderhandeld over de details. De Duitse formatie is nu al de langste ooit. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten gaan onderzoek doen naar een bijna ongeluk op het vliegveld van San Francisco. Piloten van een Mexicaanse Boeing 737 wilden landen op de verkeerde baan waar een ander vliegtuig klaar stond om te vertrekken. De piloten ontdekten hun fout pas 20 seconden voor de landing en konden nog maar net een doorstart maken. Het afgelopen half jaar ging het al twee keer eerder bijna mis op het vliegveld van San Francisco. De RIVM waarschuwt vandaag voor smog, vooral in het zuiden en in de Randstad. Omdat er maar weinig wind staat, zit er veel fijnstof in de lucht. De luchtkwaliteit is daarom onvoldoende en plaatselijk slecht. vooral mensen met longaandoeningen als astma en CPD hebben er last van. In het weekend wordt het wel iets beter, maar ook dan kan de luchtkwaliteit nog onvoldoende zijn. En in het Fries Filmarchief in Leeuwarden is, is begin vorig jaar een stukje film met komiek Stan Laurel ontdekt. Het gaat om een verloren gewaande scène uit een film uit 1924. daarin speelt Laurel een gevangene die probeert te ontsnappen en aan de galg belandt. Het stukje film werd ontdekt tijdens het digitaliseren van films. Het was tien jaar eerder geschonken aan het museum. Laurel vormde jaren na de film pas een duo met Oliver Hardy als de dikke en de dunne. Het weer nog bewolkt en lokaal kan het mistig zijn. In de noordelijke helft is kans op motregen. Het wordt een graad of 4. Morgen droog en dan ook wat zon. Dit was het NOS.